dit jaar inderdaad op de planning gaan staan. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Info en hit: Oh yeah! En voilà, zaterdagavond, die is begonnen, 3 over 5 hier bij Langstraat FM. Dit is de Funky tot 7 uur vanavond. Trap af met Herbie Hancock hier bij Langstraat FM Thank you. hadden een Funk Night. Herbie Hancock was dat. En Future Shock. Het nummer komt uit 1983 en dit komt uit de playlist. No, no, no, hold it baby, hold it right there. Now that's not the groove that we used to groove with. Now I know you haven't gotten out there and gotten totally tired. Come on baby, do it the way we used to. Ow! anytime that you want, but that you bring home nothing you didn't leave here with. Yeah, I meant what I said, and I said what I meant. Or in other words, baby. Ah, I but know that you lost Fidelity uit 1985. Souvenir nu. Bo Helen. Let's Start Dance Again. 1981 schrijven we. 12 over 5. shaking room. Let's rock the house, let's shock the house all night. All right. Don't stop, don't stop, don't block the dance. Shake a boom boom. Shake a tang tang. Shake a boom boom tang tang. Rubber tum tum. Bo bang that bang to the beat of the drum. de playlist. Komt uit 1989, maar is pas in 2004 uitgelekt op internet. En dit is Freddie Jackson bij The Funky. He'll never love you like I do. Got someone else to keep you warm. You've been seen in cozy places. But there's a calm before the storm. Like you, he's been seen with other faces. Folks say he changes with the night. To break her heart is second nature. Oh, girl, he'll never do you right. I'm warning you, your heart's in danger. But you can put your love on me. And you won't be lonely. I'll be waiting patiently. can be oversensitive, but I wouldn't be if you didn't mean this much to me. The grass always seems greener over on the other side, you see. But you can bet your love on me, girl. You won't be lonely, no. her eyes. And all this passion comes as no surprise. Here's hoping soon And Don't Dance with Stranger. Productie van David Frank en Mick Murphy van The System. Dus vooral vandaag is het dus funk, maar ook omdat wij het gewoon vinden. <laughs> Adam geboren in 1965, komt uit Boowo. Daar was ze ooit de liedzanger van. Op 13-jarige leeftijd begon ze daarmee. Kun je nagaan. Uit de playlist weer. George Clinton. this is Atomic Dog. this tale will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, counting dogs, funky dogs, nasty dogs. man. Oh, my God. Eerst hoorde je Atomic Dog van George Clinton en daarna Cry Like a Wolf van AJ's latest arrival. Niet expres gedaan, maar het past wel lekker achter elkaar, die titels. <laughs> Langs hadden we een Funk Night. Dit eerste uur rijden we Rodney Franklin, New Edition, The Death Band en Starpoint. En dit is Conor Abrams, Speculation. Je de maxi-single hiervan over half zes. van The Groove uit 1980. Je weet wel dat instrumentale nummer. Rodney Franklin, Let's Talk. En nu balans langs we de Funk Night hoor je nieuwe edition. work out. versie van Single Girls van de Test Band 1986. Tot 6 uur tot het nieuws draaien we nog Starpoint, Star Night, Your Night, Souvenir 1981. En dadelijk na het nieuws van 6 uur zijn we terug. We beginnen met een funky voor hier langs Langs Hem.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 Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Jarko Muurs met het Radio Nieuws. Het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen in ons land is vandaag met 23 gedaald naar 541. 15 van hen liggen in Duitse ziekenhuizen. Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de dagelijkse daling van 20 à 23 procent redelijk stabiel, maar hij waarschuwt dat een goede naleving van de coronamaatregelen belangrijk blijft. Omdat de reguliere zorg weer op gang komt, is het aantal niet-coronapatiënten op de IC's gestegen naar 450. Dankzij het mooie weer was het vandaag in natuurgebieden redelijk druk, maar Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten noemen de toeloop beheersbaar. Op station Amsterdam Centraal moesten de politie en de NS de toegang tot de perrons beperken, omdat de treinen naar Zandvoort te vol dreigden te raken met dagjes mensen. Maar op de stranden zelf viel het mee. De gemeente Breda heeft vanmiddag recreatiegebied de Galderse Meren moeten ontruimen vanwege de grote drukte. In de Russische hoofdstad Moskou is de ceremonie rond de 75ste dag van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden op een leegrode plein. Voor president Poetin zou deze dag het hoogtepunt moeten zijn van zijn regeerperiode, die in 2000 begon. Maar in plaats van een militaire parade en duizenden toeschouwers, waaronder veel buitenlandse leiders, was er een bescheiden plechtigheid. Poetin legde bloemen bij het graf van de onbekende soldaat. En de Amerikaanse zanger Little Richard is overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste pioniers van de rock and roll. In het midden van de jaren 50 werd hij bekend met hits als Tutti Frutti, Long Tall Sally en Lucille. Richard Wayne Pennyman, zoals hij volledig heette, viel op door zijn extravagante kleding en zijn rauwe, opzwepende stemgeluid. Waaraan Little Richard is overleden, is niet bekendgemaakt. Hij was 87 jaar. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang aangenaam warm. Vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en wordt het 8 tot 15 graden. Morgen begint warm, maar in de middag steekt een noordenwind op en koelt het flink af. En tot zover het nieuws. Dit is het Langstraatnieuws. Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is vanaf maandag 11 mei weer mogelijk. Dat betekent dat kappers, diëtisten en schoonheidsspecialisten in de Langstraat hun deuren weer open gaan doen. Na weken van intelligente lockdown komt de samenleving in de Langstraat vanaf maandag weer langzaam op gang. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de maatregels, zo moet het werk zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand worden georganiseerd. Ook moet er op afspraak worden gewerkt. En de horeca in de Langstraat moet nog heel even geduld hebben. Mocht de horeca opengaan, dan scheelt dat wel de helft van de omzet. Dat zegt Michel van Oosterhout. Hij heeft een horecazaak in Waalwijk. Ja, ja, ja. ja, daar moet je wel op rekenen. Dus eh, eh, we zijn nu ook al aan het, eh, aan het bekijken van hoe gaan we dat doen in de keuken. Hè? Dat de ene kok zegt van ik begin wat eerder met mise en en de ander die schuift in. Hè? Dat je elkaar niet, niet in de weg loopt, want de keukens zijn over het algemeen niet al te groot. En ja, die anderhalve meter zal ontzettend belangrijk gaan worden. En voor ons als ondernemer zal dat een ontzettende uitdaging gaan worden. Sandonk United zorgt ervoor dat mensen in deze coronatijd een beetje de een beter gevoel krijgen. Met leuke acties. Ja, inderdaad. als ze eh, iets op de mat krijgen of aan de deur. Dat ze weer eh, wat anders hebben om naar uit te kijken, zeg maar. Eh, gewoon leuke acties, een bloemetje, bloemzaadjes. En nu hebben we de volgende actie is op komst. Dat wordt ook weer een bloemetje. Maar dan gaan we de, de, de bedrijven langs die het nogal moeilijk hebben gehad, die dicht hebben moeten blijven. Dus die best wel een strop hebben gehad. Daar willen we dan eh, een bloemetje geven om een hart onder de riem te steken. Dat het snel weer beter gaat met ze. De actie van de bloemetjes van Sandonk United gaat na moederdag starten. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina. Dit jaar kon het Fairy Tail Festival in de Langstraat ook niet doorgaan. Die wordt verschoven naar volgend jaar, zo vertelt Royce Winkels. Dat is uh, vooralsnog wel de bedoeling, ja. Die wordt eh, voor, een, eh, voor een groot gedeelte inderdaad wel doorgeschoven naar volgend jaar. We hebben gelukkig met name de, de, betere DJ's die we dit jaar vast hebben kunnen leggen bereid kunnen vinden om, volgend jaar alsnog bij ons op te komen treden. En er zullen misschien her en der wel wijzigingen in komen om een stukje relevantie in de line-up te kunnen behouden, zeg maar. Dat er toch een jaar tussen zit. Maar die zal wel, eh, wel grotendeels overeenkomstig zijn met wat dit jaar inderdaad op de planning gaat staan. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl Funk up or leave, leave it alone. Hey, pretty baby, you look fresh. I mean, speak good enough for Jazzy Jeff. I wanna take you on a trip all around the world. Let me tell you, Jeff's looking for a nasty girl. Well, I'm Keith from New York City. Here to rock, I won't take no pity. I can feel it in my body, can you feel it in your soul? Come on, everybody, let's take on, feel it. Come on, feel it. Come on, feel it. Ho! Oh, come on, everybody, get on down with us. Ain't no fun without the money people that you're but feel it the way you wanna, feel it as you please, but feel it with the whiskey while the funky rap to the beat. You got to feel it. my Langs hadden we een Funk Night. En dit komt ook uit de playlist. Oh, She Brown. Een nummer dat je ook kent van Rick Astley natuurlijk. Maar dit was het origineel. Whenever you need somebody. Whenever you need Happiness and Love Connection. Raise the window down. Souvenir 1981 was dat. En dit zijn Weeks and Company. Niet met Yo Yo, waar je ze van kent. Maar met Your Next Door Neighbor. en Frankie Beverly's Before I Let Go was dat. Langs de wind Funk Night is het. Dit is Network en Covergirl. En na dit hoor je Mano Bango die op 24 maart jongsleden overleden, overleden is. Hoor je dan met Abele Dance. 3 over half 7. Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. you on the cover of every magazine. So real, she's so real. she's one of a kind. She's a kind of girl, don't you know how big she is? Knocks me off my feet. She's she's my lover girl. So fine. She stays on my mind. She's so Talking about my love to you. Makes my body weak. She's a cover girl. Yeah. Cover girl. Picture perfect face. A thousand words or more could never explain. And cover girl. the Network uit de playlist en Cover Girl. Een nummer dat ook uit is gebracht op BT Express en Johnny Camp. Hier bij langs hadden we een Funk Night. Is het nu tijd voor Mano Dibango. Op 24 maart jongsleden overleden op 86-jarige leeftijd. Deze saxofonist is afkomstig uit Cameroen hij is in 1933 geboren en is overleden in Parijs. Helaas. Gelukkig hebben we zijn werk nog. Dance. God. Die Bangro. Helaas overleden, is wel 86 geworden en heeft erg veel goede muziek achtergelaten. Heerlijke wereldmuziek, heerlijke Afrikaanse funk zeg maar. En ah, dit is Stephanie Mills met de Funky. Langs hadden we een night met You Can't Run For My Love. En hier nou je Clear and Ride It. 12 hier bij Langstraat F. am. Rotterdam Funk Night. Knocking at my door. Souvenir nu van Houdini, Nasty Lady. En hij is al binnen, Peter Sterrenburg. Die hoor je dadelijk na 7 uur. Excuse me. Excuse me. Can I tell you a story about this lady that I once met? in the underground discotheque. You see, I only knew this lady for one night. But what she did to me will stay with me for the rest of my life. No matter what I do, it stays on my mind. It sticks with me time after time. So if you ever want someone that's gonna drive you crazy. I think you better try to find the nasty lady. You see, it took a lot to please her. So when she told me I was good, you know what? I believed her. als het goed is. Tussen 5 en 7 hier dus.